was intern al in 1967 bekend... Volgens NRC Handelsblad en de Wereldomroep heeft de hoogste bestuurder van de Salesianen daar toen al onderzoek naar gedaan. Zijn secretaris was destijds Ad van Luin, die nu voorzitter is van de bisschoppenconferentie. Van Luin zegt dat hij toen niet van het bestaan van het onderzoek wist. NRC en de Wereldomroep zeggen over gedetailleerde informatie te beschikken... waarin slachtoffers 137 paters, broeden en nonnen beschuldigen van seksueel of fysiek geweld. Het misbruik zou stelselmatig in de doofpot zijn gestopt. Een commissie onder leiding van oud-minister Deetman gaat op verzoek van de Nederlandse bisschoppen onderzoek doen naar het misbruik in de katholieke kerk. Het midden oostenkwartet heeft het besluit van Israël om 1600 huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem scherp veroordeeld. Israël brengt volgens de internationale gemeenschap vredesbesprekingen met de Palestijnen in gevaar. En dat is onaanvaardbaar. Het kwartet bestaat uit de Verenigde Naties, de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Staten. Vrijdag komen vertegenwoordigers van het kwartet bijeen in Moskou om over de situatie te praten. Gisteren haalde minister Clinton al hard uit naar Israël. Ze waarschuwde premier Netanyahu dat hij de relatie met Amerika op het spel zet. Guus Hiddink wordt niet de nieuwe bondscoach van Ivoorkust. Hij gaat ook niet met een ander land naar het WK voetbal in Zuid-Afrika. Dat zegt de trainer in zijn column in De Telegraaf en in een interview met AD Sportwereld. Hiddink werd deze week genoemd als interimcoach van Ivoorkust... omdat hij pas na het WK deze zomer aan de slag gaat als bondscoach van Turkije. Het weer, het is droog, temperatuur van 1 graden in het oosten tot 3 graden aan zee. De dag begint zonnig, maar later is het bewolkt met kans op motregen.